spoedige start. Clemens Peters met het NOS Journaal. Dit opgepakt in Rotterdam is de 30-jarige Jawad A. Journalisten van het AD hebben met zijn broer gesproken. Deze Bilal zegt dat zijn broer wel gelovig is, maar niets met terreur te maken heeft. In het huis van de verdachte werd onder meer een Kalashnikov AK-47 en vier dozen met zeer explosief illegaal vuurwerk gevonden. De 30-jarige man wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, wordt niet de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. Volgens Donald Trump heeft Giuliani dat zelf besloten. Giuliani was een van de eerste prominente republikeinen die Trump steunde in zijn race naar het presidentschap. De post van Buitenlandse Zaken is de belangrijkste ministerspost die Trump nog moet invullen. Genoemd worden de voormalige presidentskandidaat Mitt Romney en oud-generaal en ex-CIA-directeur David Petraeus. Moslimouders in Amsterdam hebben vorig jaar voor zo'n 285.000 euro bij de gemeente gedeclareerd voor Koranlessen voor hun kinderen. De Volkskrant en het AD berichten hierover op basis van informatie van het klokkenluidersplatform Publix. Het geld kwam uit een regeling voor minima die bedoeld is voor scholieren die er onder meer schoolboeken, bijles, sport en danslessen van kunnen betalen. De gemeente gaat nu onderzoeken of Koranlessen daar ook onder vallen. De hoge commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties is zeer bezorgd over het lot van honderden Syrische mannen in Aleppo. Hun familie zou al dagen niets meer van ze hebben gehoord nadat ze naar regeringsgebied waren gevlucht. De VN vreest dat het Syrische regime wraak neemt op de mannen die de opstandelingen mogelijk hebben gesteund. Het Syrische leger ontkent dat dit gebeurt. Het weer bewolkt, vannacht lokaal wat motregen. Het is zacht met temperaturen van 4 tot 9 graden.